10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Is verrast door de nieuwe bezuinigingen bij KLM. De luchtvaartmaatschappij wil nog eens 700 miljoen euro besparen. Topman Elbers wil dat het personeel voor hetzelfde geld harder gaat werken. Ook worden ontslagen niet uitgesloten. De Unie is vooral verrast dat er niet vooraf is overlegd over de plannen. De vorige bezuinigingsronde bij KLM is volgens de bond nog niet afgerond. Ook andere bonden zijn onaangenaam verrast. Warenhuis de Bijenkorf wordt jaarlijks voor 7,5 miljoen euro bestolen. Dat bleek bij een rechtszaak die een klant had aangespannen. De man was door beveiligers van het Warenhuis ten onrechte als dief behandeld. Het bedrijf vroeg de rechtbank om begrip vanwege de hoge diefstalcijfers. De rechtbank wees de man 250 euro schadevergoeding toe... omdat de beveiligers hem niet correct hadden behandeld. Het Warenhuis bood hem excuses aan. Staatssecretaris Teven wil nog voor de kerst naar Congo om te praten over de problemen rond adoptiekinderen. 30 Congolese kinderen die door Nederlandse ouderparen zijn geadopteerd wachten al ruim een jaar op hun vertrek naar Nederland. Teven noemt dat schrijnend. Congo stelt strenge eisen aan adoptie in het buitenland. Zo mogen kinderen alleen worden toegewezen aan heteroseksuele stellen die tenminste vijf jaar getrouwd zijn. Het land heeft vorig jaar september alle adopties opgeschort uit angst dat kinderen niet goed terechtkomen. De bouwsector blijft kampen met dalende cijfers. In het derde kwartaal was de omzet van de bouw ruim 1,5% lager dan een jaar eerder. Het is volgens het CBS het tweede kwartaal op rij dat de omzet daalt. Desondanks heeft de bouwsector vertrouwen in de toekomst. Dit jaar zijn al ruim een derde meer bouwvergunningen verleend dan vorig jaar... wat betekent dat de bouwsector weer kan groeien. Het weer afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt 13 graden in Zuid-Limburg en hooguit 4 graden in Groningen. Er staat een stevige oostenwind. Komende nacht gaat het plaatselijk vriezen. Morgen zonnige periode bij 3 tot 8 graden. Dit was een ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam...